Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Veteranen die in de jaren 80 zijn uitgezonden naar Libanon... en kampen met een posttraumatische stressstoornis... krijgen alsnog miljoenen euro schadevergoeding. Hiermee is het einde in zicht van een slepend conflict met de Libanon-veteranen. De landsadvocaat heeft de advocaten van de slachtoffers gevraagd... om een overzicht van de geleden schade. liggen meer dan 400 claims. De politie in Panama heeft een inval gedaan in het kantoor van Mossack Fonseca, de firma die de spil is in het schandaal rond de Panama Papers. Er is naar bewijsmateriaal voor fraude gezocht. Volgens de aanklagers heeft het juridisch advieskantoor volledig meegewerkt. En wat de actie heeft opgeleverd is nog onduidelijk. In de uitgelekte documenten die de Panama Papers worden genoemd... staan gegevens over bedrijven en rijke mensen die belasting hebben ontdoken of ontweken. Duizenden automobilisten die meededen aan projecten om de spits te mijden... hebben ten onrechte geld ontvangen. Dat meldt het AD dat de gegevens opvroeg. Van zo'n 4200 automobilisten is de vergoeding stopgezet. Hun gegevens klopten niet. Ze waren bijvoorbeeld verhuisd en reden daardoor niet meer op het traject waar het project gold. Ze kregen bedragen variërend van een paar euro tot 140 euro per maand. Een rechter in China heeft een gemeente in het gelijk gesteld die weigerde een homohuwelijk te sluiten. Het is de eerste rechtszaak om het homohuwelijk in China. De zaak is aangespannen door een man van 26 die twee jaar geleden met zijn partner wilde trouwen. Na de weigering besloot hij naar de rechter te stappen. Buiten de rechtbank demonstreerden honderden homorechtenactivisten als steun. Het weer op veel plaatsen droog, plaatselijk eerst nog mist. Die lost de komende uren op en dan schijnt ook soms de zon. Het wordt 13 graden op de Wadden, zo'n 17 in Limburg. Morgen droog en vrij zonnig, later meer bewolking met plaatselijk een bui bij zo'n 15 graden.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 15 kilometer. Dat kost je meer dan een half uur extra. Dat heeft te maken omdat de ook op de A27 richting Utrecht... net om de hoek van het knooppunt Evedingen niet open is... vanwege de mist in het midden van het land. Op eh, de A10, de A10 Noord richting de A10 Zuid... door de Zeeburgertunnel dus, staat tussen Zeeburg en de Rai 6 kilometer door een ongeluk... Alle rijstroken zijn weer open. Ook een ongeluk op de A27 Almere-Utrecht. Eh, dat kost je 10 minuten extra tussen Almere-Hout en Huizen.